4 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De onderhandelingen tussen de regeringspartijen over het derde coronasteunpakket en de begroting van volgend jaar zijn tot diep in de nacht doorgegaan. Premier Rutte is tevreden, maar wilde er inhoudelijk nog niets over zeggen. Gisteren lekte al onderdelen van de plannen uit. Zo komen minder bedrijven in aanmerking voor loonsteun en krijgen zelfstandigen te maken met een vermogenstoets. Volgens Rutte zijn alle plannen erop gericht om de gezondheidscrisis te bestrijden en te zorgen dat het land zo sterk mogelijk uit de crisis komt. Voor de vierde keer dit jaar heeft de federale overheid van de Verenigde Staten een doodstraf uitgevoerd. Het gaat om een 38-jarige man die veroordeeld was voor de moord op een 9-jarig meisje en haar oma. Met de executie van de vierde ter dood veroordeelde heeft de federale overheid dit jaar nu meer executies uitgevoerd dan in de 56 jaar daarvoor. Vrijdag staat er nog een executie gepland. De Ierse eurocommissaris voor Handel stapt op vanwege het overtreden van de coronaregels. Phil Hogan lag onder vuur nadat hij vorige week een diner had bijgewoond met meer dan 80 Ierse functionarissen. Dat was een dag na de aanscherping van de coronamaatregelen. Een minister, een hoge rechter en de vicevoorzitter van de Senaat traden al af en anderen boden hun excuses aan. Hogan dacht dat excuses genoeg zouden zijn, maar kwam steeds meer onder druk. Hij hield zich in de Europese Commissie onder meer bezig met de onderhandelingen over een handelsakkoord met de Britten. De nabestaanden van een man die in 2017 is geliquideerd... hebben de beloning voor de tip die leidt naar de daders verhoogd. Twee jaar geleden loofde de familie van Johan van Bokstel al 50.000 euro uit. Nu hebben ze er 25.000 euro bovenop gedaan. Justitie had al een beloning van 20.000 euro uitgeloofd. Het totaal is dus bijna een ton. Van Bokstel was een bekende in het criminele milieu. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af naar zo'n 11 tot 14 graden.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 si yo no la aguanto? Vámonos a la luna, vámonos al el cine, vamos a dar un beso nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios pasamos somos Baila, baila, baila, baila, baila música pa' que esto no pare.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 We hold these truths to be self-evident at all. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. of mine Nothing ever comes without a consequence of cost Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong That's the price you pay somebody Let me see the light within the dark trees shadowing What's happening Looking through the glass, find the wrong within the past Knowing we are the youth Caught until it bleeds out of wood without the peace Face a, a bit of the truth, the truth my head won't break it.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 En ik dacht ineens aan morgen vroeg hield niet van de liefde, ik was aan niemand trouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar eens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet.